Het wordt eh, denk ik wel een hele spannende wedstrijd. Het, maakt het sowieso speciaal dat het eh, een openingswedstrijd is. En eh, ik denk dat eh, Turkije eh, menig zal gaan verrassen. Dat is wel een heel gewaagde uitspraak voor mij nu. <laughs> Maar ik denk dat wij Italië vanavond wel pakken. Italië is een van de topfavorieten ja, om het EK te kunnen winnen. Maar ja, ze onderschatten allemaal Turkije. Dus ze gaan het vandaag allemaal zien. Ja, ja, ja. Over een uurtje moet het terras bij de club dicht. Dus de tweede helft kijkt dan iedereen thuis. Mocht je er langs moeten, de A12 is sinds een half uur dicht bij Zevenaar. Vanmorgen knalde daar een vrachtwagen door de vangrail. De truck volgeladen met veevoer bleef de hele dag in de berm liggen... en wordt nu weer op de weg gezet. En daardoor is de weg dus ook afgezet. De landen van de G7 willen 1 miljard coronavaccins geven aan arme landen... Niet genoeg voor iedereen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft op voorhand gezegd dat er zeker 11 miljard doses nodig zijn om heel de wereldbevolking in te enten. En zoek je nog een lekkere EK-hit om in de stemming te komen? Dan zou je eens kunnen denken aan de Drentse zanger René Karst. En deze drie vrienden uit Alblasserdam proberen het ook. Ze schreven hem op de achterkant van een bierveeltje. Allee, allee, allee. En dachten we, dat kunnen wij ook. Dat is eigenlijk wat het is. Vanuit daar muziek gemaakt, tekst geschreven, opgenomen. Nou, dit is het geworden. Het begon als een grap, maar de aanvragen voor optredens stromen inmiddels binnen. En dan nog het weer. Eerst nog wat bewolkt vanavond. Morgen ook wat grijs. Maar daarna zonnig tussen de 17 en 23 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de vertraging een kwartier. Komt door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. nu, see it. van beginnen. Ben je er klaar voor? Oh, dat ruikt goed hoor, die barbecue daar. Ja, kleine barbecue hier in de studio, op het dak. Lekker muziekje erbij. De sfeer. Ja, zomers, tropisch. Ik zeg, het komende uur DJ Dion hier in de house. Trek je slippertjes maar aan, want ja, ik hoor alweer die tropische temperaturen. En dan hebben we zin in, hè. Tropische feestjes. Dit is See It. Twee uur lang. De dikste beats. A emoção me atravessou da cabeça aos pés. É, quando você chegou, me falou do amor que nasce em nós já é. É. você chegou. A emoção me atravessou. move like, move like, move like, move like, move like that. suits you best, taken as you please. I'm just here wondering why would you wanna pick it up from my last goodbye? Did you forget the words that she said last time? I'm struggling with my pride, cause you're on my mind pretty much all the time. Should I let this slide? If you're over, why'd you let me take you home if you're over? keep get locked inside. I can take it, take it. You're always on my mind. Wanna taste it, taste it. It's not enough, not enough, not enough, babe. Won't you love and your touch and your body? Not enough, not enough, not enough, babe. Won't you love and your touch and your body? You got it. You got it. You got it. I was on my every single night, every single night. Close my eyes and I was on my mind, I was on my mind, I was on my, I was on my mind, I was on my mind. bezig, hè? Onze enige echte DJ Dion Sydney. En ja, ik heb het raam hier een klein stukje in de studio openstaan. En ja, ik kijk even naar buiten. hey, jongens, laat je even horen. Oh ja hoor, de sfeer die hangt er lekker bij hier buiten. Jongens, ja, straks hebben we nog een uur lang. Blijf gewoon lekker luisteren naar See It Sessions. Ja, het voetbal Turkije, Italië. Het is begonnen. En het staat nog steeds 0-0. Dus ja, je kan gewoon lekker de dansvloer open laten staan.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 Yo, where's my cess? I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and, I making noises make my skin creep. I need to get some sleep. I need to get some. moment eh, zit hij met een zomerse plaat van Bolier. Het andere moment zit hij weer een dikke tech house. Of flinke knaller van Oliver Heldens. Helaas, bijna de laatste beat van zijn set. Maar niet getreurd, zometeen het tweede uur See It Sessions.